Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is geen slecht idee om een dagje thuis te werken... want over een uur geldt in heel Nederland code oranje. Het sneeuwt namelijk. Deze man is vanmorgen druk om de boel netjes te strooien. Op elke strooi zit een GPS-systeem. En we strooien met een automatisch systeem, een strooikastje... die de, precies de breedte van de weg strooit. En hij strooit ook niet breder dan, eh, dan nodig is. Hartstikke fijn natuurlijk, maar toch even een waarschuwing. Het kan op sommige plekken glad zijn. Vooral in de provincies Gelderland, Utrecht en en Brabant. En vanaf 10 uur ook in Limburg. Op verschillende plekken zijn gisterochtend en eh, vannacht ongelukken gebeurd. In Noord-Holland kwamen twee auto's in het water terecht. En in het Zeeuwse plaatsje Oosterland glibberde een strooiwagen de sloot in. Nog meer gedoe onderweg. Net als gisteren wordt er vandaag gestaakt in het streekvervoer. Vakbond FNV wil een betere CAO voor conducteurs, chauffeurs en machinisten. Ondanks de staking rijden er op veel plekken nog wel bussen. Want niet alle chauffeurs zijn lid van de FNV. Moet je toch op pad zometeen? Check dan even of je wel de weg op komt met bijvoorbeeld Connection of Arriva. En in een nertsenfokkerij in Spanje is afgelopen najaar vogelgriep ontdekt. Het lijkt er volgens onderzoekers op dat de Nertsen onderling elkaar besmet hebben met het virus. Het zou het eerste bewijs zijn dat het vogelgriepvirus dat nu rondgaat... kan overgaan van zoogdier op zoogdier. En de Australian Open zit erop voor het tellen Griekspoor. Nederlandse tennisser verloor vannacht op de baan in Melbourne. Het is coming a TV screen It's a blockbuster at the weekend. Toch kan Griekspoor terugkijken op een eh, lekkere week. Hij stond voor het eerst in zijn leven in de derde ronde van een Grand Slam toernooi. En hij sloeg in de vorige ronde ook nog eens de beste tennisser van Nederland... Eh, Botik van de Zandschulp van de baan. En dan nog het weer. Het is dus glad en koud. Straks eh, rond de kust vooral regen.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 When I come to the club, step aside. Oh shit! Pop the seats, don't be heavy in the line. Oh shit! VIP, you know I gotta shine. Oh shit! I'm Fergie Fer, give me love you long time. Oh shit!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 Like break. like every time I get up on the do. Paparazzi put my business in the news. And I'm like, get up my face. Oh, shit. Or I turn around and spray your ass with mace. Oh, shit. My lips make you wanna have a taste.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 In een deel van het land geldt vanaf 8 uur code oranje vanwege sneeuwval. Het gaat om Gelderland, Utrecht en Brabant. Vanaf 10 uur is de waarschuwing van het KNMI ook van kracht in Limburg. Net als gisteren wordt er vandaag gestaakt in het streekvervoer. Vakbond FNV wil op die manier een betere CAO afdwingen. Chauffeurs die geen lid zijn van die bond rijden vaak nog wel. In de Peruaanse hoofdstad Lima is een demonstratie tegen president Boluarte uitgelopen op rellen. Daarbij ging een historisch gebouw in vlammen op.